Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still, you don't regret a single day. so hard to leave her. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her after all this time. she's looking good. She acts as if it's understood. She's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand? a man must break his back to earn his day of leisure, will she still believe? romantisch lied. Toch ongelooflijk. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. En fijn als je mijn gezelschap houdt tot 12 uur. Want ik heb oh, ongelooflijk veel mooie muziek voor je meegenomen. En interessante onderwerpen in de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus je zou me een groot eh, plezier doen als je blijft hangen en meeluistert naar de deuntjes die we hier hebben.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 Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I right out loud.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 Cadans en In het Donker. En daarvoor Roger Whittaker, ik zei het al, From Both Sides Now. Straks gaan we, praten, eh, gaan we praten over jonge kinderen die verdrinken soms en ja, de ouders hebben dat niet eens in de gaten. Dat gaat heel snel en heel plotseling. Veiligheid.nl eh, schenkt er aandacht aan. En ja, we zitten natuurlijk in de restanten van eh, de vakantie. Dus het is misschien nog wel even opletten. Misschien is het een beetje laat, zeg maar, in het seizoen dit bericht.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 of cause. Ik zag eh, een paar weken geleden nog een eh, documentaire over de Bee En eh, dat uh, behelste natuurlijk hun hele carrière. Nou, dat was niet voor de poes, eerlijk gezegd. Dan kijk je even terug naar ja, 30, 40 jaar <laughs> muziek. Geweldig. Misschien wel 50 jaar. En uit zo'n geschiedenis hoor je dan dit prachtige lied uit 1967. World. Hier in de zondagmorgen van GoFM. Verder Dinah Washington met Mad About the Boy. Ehm, ja, wat wilde ik je vertellen? Ja, we hebben een nieuwsite, hè? ik heb het er vaker over in onze show. Eh, we zitten nu toch op zondagmorgen. We hebben niet zoveel te doen. Althans niet als je werkt natuurlijk. Want als je bij Dow Chemical werkt of elders in de industrie. Dan heb je wel wat anders te doen dan eh, te gaan zitten bladeren. Maar als je even de tijd hebt check dan onze website www.go-rtv.nl. Daar vind je al het eh, lokale nieuws bij elkaar. En dat is best interessant. En straks ga ik een paar dingen uitlichten. Eh, en je laten weten wat er zo al gebeurt in de regio. Best wel interessant. Straks dus hier in de show. Maar eerst nog prachtige muziek van Danny Vera. it's not silver or gold. It breaks to pieces the hardest of stone, And it shines brighter than the stars that you know. Pressure makes diamonds and hard work pays up. Pressure makes diamonds, no giant can hold. He thought he could carry his world on his own. But even the strongest. winds a long, heavy road. First, the weight on your shoulders is crushing your bones. And then it gets darker than the blackest of coal. As pressure makes diamonds and sharpen the edges. diamonds, not silver or gold.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 nothing left for me to say. Terwijl we hier lekker aan de koffie eh, zitten. Misschien jij thuis ook wel. En aan de mini-tompoesjes. Ja, ik maakte wel vaker een grap over. De bezuinigingen zullen wel... Ja, eh, toegeslagen hebben hier <laughs> bij uh, eh, GoFM. Dus we hebben geen grote tompoesjes, maar mini tompoesjes. Maar ze zijn wel lekker en we mogen er lekker vier pakken. Dus dan komen we eigenlijk toch ook wel weer aan een eh, flinke tompoes. En terwijl wij daarmee bezig waren, hoorde jij de Fortunes en Here It Comes Again. En daarvoor hoorde je Danny Vera en Pressure Makes Diamonds. En dat is een waarheid als een koe. Over een paar minuten gaan we praten over kinderen die verdrinken zomaar uit het zicht opeens en eh, ja, dat is wel een ding. Herman de Bruin gaat zo meteen eh, in gesprek met de mensen die daar alle verstand van hebben. Het komt eraan. Na Unit Gloria, want het is tenslotte zondag en Our Father. We gaan eigenlijk gewoon in gebed. kinderen die geluidloos onder water verdwijnen, dat is een heel probleem. Ik ga erover praten met eh, Saskia Kloet. Ze is manager van Veiligheid NL. En in de uitzending, mevrouw Kloet, welkom. Goeiedag. Veiligheid NL, even voor onze duidelijkheid. Wat doen jullie precies? Ja, over veiligheid neem ik aan, maar... Ja, Veiligheid NL is een organisatie die eh, kennis verzamelt over letsels die in Nederland gebeuren. Letsels door ongevallen en aan de andere kant eh, allerlei dingen onderzoekt en uitprobeert in de praktijk om die letsels ook daadwerkelijk te voorkomen. Waarmee mhm. we vooral veel menselijk leed besparen en uiteindelijk natuurlijk ook heel veel uh, zorgkosten. Eh, ja, dat heeft met elkaar te maken natuurlijk. Maar nu willen we het hebben over jonge kinderen die geluidloos onder water verdwijnen. Hoe, hoe ziet u dat precies? Wat bedoelt u daarmee? Eh, nou, afgelopen week was natuurlijk in het nieuws dat eh, eh, er nieuwe gegevens waren over het aantal dodelijke verdrinkingsongevallen. Mhm. en specifiek een belangrijke risicogroep om te verdrinken zijn jonge kinderen. en daar maken wij als, ons, als Veiligheid NL dus al een flink aantal jaren hard voor. En ehm, wat je misschien heel makkelijk herkent van eh, eh, op moment, dat, nou, dat zie je misschien ook wel in de media en sommige voorbeelden, hè, als uh, oudere mensen in de problemen komen of het in de zee is of iets dergelijks, dan gaan ze met hun handen zaaien of proberen ze te gillen. Ja. En dat is dus juist precies niet wat er bij die hele jonge kinderen gebeurt. En dat maakt dus dat het eh, ja, geruisloos eigenlijk is. De echte hele jonge kinderen heb je gewoon te beschermen. Die, mhm. Daar kun je bij voorstellen, wij als ouder kunnen eh, eh, een soort risico-inschatting maken van nou, is het, is het risicovol waar het ook goed kan gaan en misschien kans op letsel, maar niet heel erg? Of is het gevaarlijk? En kinderen kunnen dat niet. En zeker hele jonge kinderen niet. Dus eh, de kinderen, zeker tot en met eh, tweede leeftijdsjaar... heb je op het gebied van potentieel verdrinkingen echt heel erg te beschermen. Ja, eigenlijk is het een oproep aan de ouders dus. Zeker. Ja, en mensen denken vaak dat het dan op een meertje gebeurt, of op zee, of eh, bij open water. Maar het gebeurt zelfs thuis, hè? begrijp ik. Ja, het gebeurt ook thuis. En eh, daarbij is het ook heel vaak niet bekend dat dit ook al in een heel ondiep eh, water kan gebeuren. Hè? Zeker kleine kinderen, baby's en kleine kinderen. kunnen al verdrinken in een laagje water van 10 centimeter. en zodra ze ondergaan, gaan ze dus natuurlijkerwijs niet geluid maken of spartelen op iets dergelijks. Alertheid bij zwemgelegenheden buitenshuis is belangrijk, maar dus zeker ook bij als je je kind in bad zet binnenshuis. Mm -hmm. dus tijdens het bad, eh, je, je, kind zit in bad en de deurbel gaat, je doet even open. Of je denkt, oh, ik ben een handdoek vergeten te pakken, die pak ik even. Eh, en je bent afgeleid door iets anders wat daar op de grond ligt. Dan gaat dat nog even opruimen. Het zijn, zijn van die situaties waarin dat kan gebeuren. Ja, de telefoon. Ja, telefoon gaat. Ja, ja zeker. Ja. En de, ja, je hoort het dus niet, hè? Dat is wel even heel belangrijk. Want dat weten de meeste mensen hebben dat niet in de gaten. Omdat eh, ouderen, u zegt het zelf al, omdat ouderen altijd gaan spartelen en schreeuwen. En eh, nou ja. in ieder geval zorgen dat ze gezien worden. Ja, of in ieder geval daar hun best voor doen. En, daar, eh, en dat vaak ook heel zichtbaar en ook hoorbaar is. En dat, dat is dus een heel belangrijk inzicht wat wij eh, vanuit Veiligheid NL, dus ouders van hele jonge kinderen, heel duidelijk willen meegeven dat dat dus niet bij de hele jonge kinderen gebeurt. En dat je dat ja, dus niet op scherp zet als ouder als dat mogelijk gebeurt. Nee, en denk ook niet van nou dat zal mijn kind niet gebeuren, want het gebeurt wel helaas. Het gebeurt helaas wel. Het gebeurt natuurlijk niet eh, dagelijks, gelukkig. maar, eh, maar als het gebeurt zijn de gevolgen natuurlijk echt ja, verschrikkelijk. Ja, ja. en het is te voorkomen op een heel simpele manier eigenlijk. Ja, ik denk dat eh, door als ouder gewoon, eh, dat drukken wij in ieder geval ouders echt op het hart om ze gewoon niet uit het oog te verliezen als ze in de buurt zijn van water. En of dat in bad is, thuis, eh, in het zwembadje, bij een meertje of bij de zee, dat is eigenlijk gewoon het allerbelangrijkste. Ja, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt dat mensen daar, de ouders in ieder geval, daar goed op moeten letten. Ik neem aan dat jullie op de sociale media ook wat hebben staan van dit onderzoek. Eh, dat vermoed ik van wel. <laughs> Eh, ik denk dat dan via eh, www.veiligheid.nl, nee, ik zeg het verkeerd, voor ouders van jonge kinderen, die kunnen denk ik het beste terecht op www.kinderveiligheid.nl. Okay. En daar staat alle belangrijke informatie en ook de belangrijkste tips over het voorkomen van verdrinkingen. Dan kunnen mensen daar even kijken, maar gewoon blijven kijken naar je kinderen is toch het allerbeste, denk ik zeker. Ja. Jonge kinderen die verdwijnen geluidloos onder water, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt dat dat heel anders kan en heel anders moet.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 Hebben we het hier in de studio over van alles en nog wat. <laughs> Over gisteravond. Van eh, enkele is het nieuws dat ze heel laat naar bed zijn gegaan. Dat kun je ook wel zien. En dat zie je ook aan het koffiegebruik vandaag hier in de studio bij eh, Gofam. Dus ja, heb je dat weer. Oh ja, ook iets moois van de Cars. Hmm, Drive uit 1984. En het werd nog een keer een hit. Ja, echt waar. In 1985, ze deden het dunnetjes over. Ze hadden nog niet voldoende verdiend aan het nummer. Het loopt wel aardig tegen kwart voor eh, elf. De tijd schiet op op deze zondagmorgen. En we hebben zoveel moois nog in de aanbieding dus. Luister mee naar deze bijzondere van Michael Bublé en Nelly Furtado een beetje jazz, zou je kunnen zeggen.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 When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show joy beyond compare. I can't wait. sure turn around. Even een zen-moment. Mm, met Kate Bush. Tja. Art pop, art rock, zo noemden ze haar muziek. Geweldig. Daar kom je toch helemaal van bij op zondagmorgen? Ja, toch? The Man with the Child in His Eyes. En voor Michael Bublé en Nelly Furtado samen in Quando, Quando, Quando natuurlijk. Uh, eh, het loopt aardig tegen 11. Ik heb nog één of twee nummers voor je. Zullen we deze nog even doen, de chorus? Lijkt me leuk. Gezellig. Catch Me When I Fall. Nou, opvangen geblazen dus. Hier bij GoFM. Kom je er net bij? Kom je net bij de show? Geweldig. Fijn. Blijf bij me tot 12 uur. Goedemorgen. Sisters Chorus. En ook nog de broers trouwens hoor. Ze deden allemaal mee, de hele familie. Met dit prachtige nummer Catch Me When I Fall. Aan het einde van de eerste uur van de show. Zo meteen de tweede uur. Op een paar minuutjes al. En dan gaan we het tempo iets omhoog doen. En dan komt er ook een reportage van Jeroen van Gent voorbij. Want die ging met zijn microfoon de straat weer op. Dus dat is ook alle reden om te blijven luisteren. Dus wat mij betreft tot over een paar minuten. En tot die tijd. Och, deze is ook van lang geleden. En een mooie herinnering. Double of double, wat je wil. The Captain of Your Heart. Tot zo. the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of